Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Amerikaanse diplomaten hebben sinds halverwege vorige maand via verschillende kanalen contact gezocht met Noord-Korea. Maar zonder succes, zegt een anonieme bron binnen de regering van president Biden tegen persbureau Reuters. De Amerikanen maken zich nog altijd zorgen over de ontwikkeling van kernwapens door Noord-Korea. Volgens de regering Biden is er al meer dan een jaar geen diplomatiek contact geweest tussen de VS en de Noord-Koreanen. Ondanks eerdere ontmoetingen tussen toenmalig president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In Kerkdriel in Gelderland heeft een bestelbusje de gevel van een huis geramd. Een inzittende raakte gewond. De politie denkt dat een andere inzittende er vandoor is gegaan. Het huis op een dijk raakte zwaar beschadigd. De bewoners mogen een deel van de woning niet betreden vanwege instortingsgevaar. In verschillende Duitse steden is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Duizenden mensen verzamelden zich in onder andere München, Düsseldorf en Berlijn. In München werd de demonstratie opgebroken omdat er te veel deelnemers waren. In de ziekenhuis in Jordanië zijn tenminste zes coronapatiënten overleden... na een storing met de zuurstoftoevoer. Het ziekenhuis staat in Salt, een stad ten westen van de hoofdstad Amman. De verpleegafdeling voor coronapatiënten en de intensive care werden getroffen. De oorzaak is nog onduidelijk. Vervolgens wilde een boerende menigte verhaal halen bij het ziekenhuis. Ze werden tegengehouden door de politie. De Jordaanse minister van Volksgezondheid is vanwege het incident opgestapt. Het weer nog. Vannacht vallen er nog een paar buien. Verder is het wisselend bewolkt bij minima rond 3 graden. Overdag opnieuw buien met in het binnenland ook kans op hagel. Er staat wel wat minder wind. Af en toe schijnt ook de zon en het wordt overdag ongeveer 9 graden.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 forgiven just about Forget, let them take you on a first date again And when you lean in for a kiss makes you feel the same way about her that I feel about Er wordt gesleuteld aan een land die nooit Wat zal gaan. Een vriendje krijgt. En het feestje leuker is dan hier bij ons thuis. S'avonds voor de eerste keer op pad. Weet dan dat er iemand op jou wacht. Maakt niet uit wat jij besluit wanneer de drempels komen op jouw pad.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 je landen, nog wel ik far. We all know we all ah, ah, ah, Baby, als jij wacht tot ik loop. En die switch als het even niet loopt. Then I know, then I know. Oh, my baby. Drag it all inside me.